En daarover heeft D66 vanochtend nog druk vergaderd en nu ook een besluit genomen. Maar wat precies, dat weten we nog niet, zegt verslaggever Roel Bolsius. Eigenlijk ligt er nog maar één optie op tafel en dat is toch een onderhandeling starten tot regeringsvorming met de partijen die de afgelopen jaren ook al in de regering zaten. VVD en CDA die hebben gisteravond al hun standpunt ingenomen. Die gaan straks vertellen aan de informateur dat zij die onderhandelingen zien zitten. En van D66 horen we het dus rond deze tijd. Oud-profvoetballer Brian Roy moet 80 uur papiertjes prikken of graffiti van de muren boenen. Hij heeft een taakstraf gekregen voor een dreigtweet over demissionair premier Rutte. Eerder dit jaar zei Roy op Twitter dat hij een headshot zou krijgen. In Kampen staat sinds vanochtend vroeg een grote berg oud ijzer in brand. Het vuur bij een metaalverwerkingsbedrijf is moeilijk te blussen... omdat de berg zo'n 20 meter hoog is. De brandweer gebruikt een kraan om de boel uiteen te trekken. En mensen in de buurt moeten hun ramen en deuren zoveel mogelijk dicht houden. Slecht nieuws voor vinylverzamelaars. De platen worden steeds duurder. Er is een tekort aan grondstoffen en daarom schieten de prijzen omhoog, zegt de deze grondstoffen zijn 10 tot maximaal 15 procent gestegen. Dat rekent de platenmaatschappij één op één door. En dat reken ik dan weer door op mijn eh, verkoopprijs. Ja. Sommige platenmaatschappijen vragen eh, in plaats van 16,99 64,99 voor een plaat. En eh, daarvoor koop ik hem niet in en zet ik hem niet in de bakken. Waardoor er dus nu bakken in de winkel leeg zijn. En nu betaal je soms het dubbele voor een plaat. Kijk, dit is de laatste plaat van Nick en Simon. We hebben hem nog staan voor 21,99. Maar als ik hem verkoop, het laatste exemplaar, dan wordt hij 48 euro. En daarvoor koop ik hem niet in. Het weer. Wat wolken, wat zon. Het wordt de gaten 15. Aan het eind van de middag neemt de kans op een bui toe. En ook morgen valt de regen. Het wordt dan 16 tot 18 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Arnold Broekhuis van de ANWB.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 Een doorbraak in de formatieonderhandelingen. D66 is bereid toch te onderhandelen met VVD, CDA en ChristenUnie... om de huidige coalitie voor te zetten. D66-leider Kaag zei dat ze inhoudelijke onderhandelingen verkiest... boven nieuwe verkiezingen, omdat de samenleving daar recht op heeft. De Franse oud-president Sarkozy heeft zich volgens de rechter schuldig gemaakt... aan het illegaal financieren van zijn campagne. Hij is veroordeeld tot een vrijheidsstraf van een jaar... maar mag die thuis onder toezicht uitzitten. Oud-profvoetballer Brian Roy is door de politierechter veroordeeld tot een taakstraf van 80 uur. Hij kreeg die straf wegens bedreiging van demissionair premier Rutte in een tweet. Het weer, vooral in het noorden nog enkele buien. Later vandaag neemt ook in het westen de kans op regen toe. Het wordt ongeveer 15 graden. blik Dat er iets veranderd is Dat er iemand anders is En ik zeggen Je houdt je ogen dicht, alsof jij niet beter wist.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 cuando se marea dolores, cuando se quema el amores, cuando se inmala su vela, cuando se inmala dolores, cuando se inmala dolores, cuando se quema dolores, cuando se inmala su vela, cuando se inmala dolores. Baila, baila, baila. It's a new day, it's a new life for me.